Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hamas-leider Khalil Ahaya zegt dat de oorlog in Gaza voorbij is. Volgens hem heeft Hamas veiligheidsgaranties gekregen van de VS, Turkije en bemiddelaars van Arabische landen. Hij zegt dat daarmee een permanent staakt het vuren met Israël is bereikt. Zijn woorden lijken voorbarig. Kort voor zijn toespraak werd een Israëlisch bombardement gemeld op Gaza-stad. En daarbij zouden vanavond vier doden zijn gevallen. Tientallen mensen zouden onder het puin liggen. Volgens bronnen binnen het Israëlische leger was de aanval gericht op militanten van Hamas. Twee Hamas-strijders zouden zijn gedood. Lokale artsen melden dat er vandaag in Gaza 29 doden zijn gevallen door Israëlische bombardementen. Veel fotografen en cameramensen in de journalistiek hebben tijdens hun werk wel eens te maken met agressie of intimidatie. Volgens Persveilig gaat het om ruim 90 Dat kan verbale agressie zijn, maar ook bedreiging of fysieke agressie. 78 maakte in het afgelopen jaar een incident mee. Het onderzoek werd gedaan onder ruim 250 mensen... maar omdat het totale aantal foto- en videojournalisten niet bekend is... kan het onderzoek niet representatief worden genoemd. Toch ligt het percentage wel een stuk hoger dan bij eerdere onderzoeken... en dat is volgens Persveilig een teken aan de wand. De politie in België heeft drie mensen aangehouden voor een poging tot een terroristische moord. Volgens Belgische media was premier Bart de Wever het doelwit. De verdachten zijn iemand van 18 en twee mensen van begin 20. Ze werden vanochtend opgepakt bij een terreuronderzoek. Op verschillende plaatsen in Nederland ligt het strand vol met aangesponden zeesterren. Onder meer bij Noordwijk en op de Waddeneilanden. Het komt waarschijnlijk door de storm van afgelopen weekend. Daardoor zijn de zeesterren losgeraakt van de bodem en richting de stranden gespoeld.